Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie moet in het hele land één nieuw De systemen die de politie nu gebruikt zijn niet toekomstvast, matig gebruiksvriendelijk en niet eenduidig ingevoerd, zegt de Algemene Rekenkamer. Bovendien hebben de korpsbeheerders er te weinig grip op. Volgens de Rekenkamer is de afstand tussen besluitvormers over ICT en de werkvloer groot en heeft de agent de afgelopen jaren niet centraal gestaan. Minister Opstelt is het eens met de aanbevelingen en conclusies van de Rekenkamer. In Groningen is een vrijwillige brandweerman wegens brandstichting tot 16 maanden cel veroordeeld, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij stak eind vorig jaar en begin dit jaar in Bedem in totaal drie auto's in brand. De brandweerman kon worden gepakt omdat hij bij de laatste brand zijn pieper van de brandweer had verloren. De rechtbank in Groningen wil dat hij na het uitzitten van zijn straf wordt begeleid door de reclassering, want hij heeft een dankprobleem. Het gerechtshof in Leeuwarden wil dat Sietske H. uit Nijbeets wordt onderzocht in het Pieterbaancentrum. Ze zou zich daar vrijwillig moeten melden, vindt het hof. Tijdens een regiezitting zei het hof dat uit het dossier nu niet duidelijk wordt waarom de vrouw haar vier pasgeboren baby's heeft omgebracht. Sietske H. is door de rechtbank veroordeeld tot 12 jaar cel wegens doodslag op haar vier baby's. Tot nu toe weigert ze mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek. Steeds meer mensen kiezen ervoor om ook kleine bedragen te pinnen. Van alle aankopen onder de 10 euro wordt de helft met de pinpas betaald. Eind vorig jaar was het volgens Detailhandel Nederland nog maar een vijfde. De belangenbehartiger van winkeliers zegt dat de campagne Klein Bedrag Pinnen Mag lijkt te werken. Daarin wordt erop gewezen dat pinnen voor zowel de consument als de winkelier sneller en veiliger is. Het weer nog bewolkt en buien met kans op onweer. Tussendoor ook zon en het wordt ongeveer 18 graden. En morgen opnieuw buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files vanaf 4 kilometer lengte staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden 5 kilometer. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Na 4 van Den Haag naar Amsterdam bij Dorp 4. De andere kant op tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude Rijndijk 7. A9 Amstelveen naar Diemen voor knooppunt Diemen 5. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 5. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienen Noordbrug 7 kilometer.